NOS-journaal. De politie in Noord-Holland heeft in een onderzoek naar drugshandel gekwas geëist onmiddellijk vrijkomt. Gebleken is dat de politie feiten uit telefoontaps heeft verdraaid en ook zijn hele gesprekken verzonnen. De zaak kwam aan het licht nadat de advocaat van de man de geluidsopname had opgevraagd. De verdachte zat al vier maanden in voorarrest. De grote bouwbedrijven en een aantal woningcorporaties willen binnenkort een akkoord sluiten om huurwoningen duurzaam te renoveren. In een periode van drie tot vijf jaar zouden 100.000 huurwoningen energie-neutraal moeten worden verbouwd. De bouwers Volker Wessels, BAM, Ballas Nedam en Dura Vermeer zijn erbij betrokken, maar niemand wil reageren op het op handen zijnde akkoord. Defensie is op onderdelen tevreden over de uitspraak in de zaak van een oud-Dutch batter die een schadevergoeding krijgt omdat hij bij de val van de moslimenclave Srebrenica een trauma opliep. De schadevergoeding is volgens de woordvoerder van Defensie toegekend omdat de oud-Dutch better onvoldoende wist welke nazorg er geboden werd. Het verzoek tot uitlevering van drie verdachten van de mishandeling begin januari van een man in Eindhoven wordt ingetrokken. Van een van de verdachten, Ismaël B., werd eerder vandaag al duidelijk dat hij in België kan blijven. Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat de drie geen actieve rol hebben gehad bij de mishandeling. Van twee andere verdachten in België wordt morgen besloten of ze worden uitgeleverd aan Nederland. Rafael van der Vaart keert morgen terug in de basis van het Nederlands elftal. De wedstrijd tegen Roemenië vervangt hij Wesley Snijder, die wegens zijn liesblessure niet inzetbaar is. Bondcoach Van Gaal bevestigde dat hij zijn basisformatie van vrijdag verder niet wijzigt, omdat hem dat goed is bevallen. Oranje won vrijdag met 3-0 van Estland. Het weer droog en geregeld zon, alleen in het zuiden wat bewolking. Het is 2 tot 4 graden, vannacht ligt het tot matige vorst. Morgen overdag en woensdag droog en zonnig en dan wordt het maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Randstad staan op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk Oost 4 kilometer. Bij de Wijkertunnel is de rechte rijstrook dicht. A15 Europoort Rotterdam bij knooppunt Vaanplein 6. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer.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 Een hele mond vol om zo'n band aan te kondigen. Maar eh, ik heb hier een cd'tje voor me liggen met The Best Of. En nou weet ik niet hoeveel nummers die eh, David D, Dozy, Bicky, Mick en Titch hebben uitgebracht. Maar een original hits staat hierop van deze formatie. The Best Of. En er staan zes nummers op. Ik ben gewend als ik een best-of cd krijg dat daar 10, 12, 14, soms wel, eh, wel 20 nummers op staan. Dus zoveel grote hits zullen die, eh, die jongens wel niet gehad hebben. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Milo Freeman, een veelzijdige zangeres uit eh, Amsterdam. Ze is als dochter van een Amerikaanse jazzmuzikant natuurlijk met de muziek opgegroeid. Eerst koos ze eigenlijk voor een andere passie en dat was het schilderen maar het muziek maken liet haar niet los hoor. Ze begon met het schrijven van liedjes en het werden prachtige nummers. Zo werd het omschreven door muziekrand Oor. de jazzy-invloeden van haar vader zijn niet eh, echt terug te vinden in dit nummer. Hè? Nummer wat eh, zij zelf geschreven heeft dus en ze noemde het gewoon Miss You. Deze formatie die kennen we allemaal hè. Dit stamt al uit 1995, maar het is nog als de dag van gisteren. Je kunt het gewoon meezingen. I was born And I don't understand All this is going to pass How we've come to surround ourselves In a sea of thieves In a land without learning only the fools believe. dark canyon road Had the sky to myself But it wasn't alone Had the pain of my lifetime For my company Toto, I Will Remember. Ik hoorde van een week een nummer op de, op de radio en toen dacht ik van... hé, hey, dat lijkt, eh, dat lijkt eh, niemand minder dan, dan die, die man die pas geleden ook weer een nieuw nummer heeft uitgebracht. En dan heb ik het over Marco Borsato. Maar niets is minder waar hoor het is een hele andere zanger hier uit Nederland. En toen dacht ik bij mezelf van, wie zou dat nu toch zijn? Want eh, ja, zijn muziek klinkt eigenlijk bijna hetzelfde. Hij heeft dezelfde stijl als die Marco Borsato. Af en toe heel erg rustig en dan ineens weer kei en keihard.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 Ze houden ons zo verbonden. Je zegt, maar je ademt dezelfde leuk. kent u eh, Carlos Santana. Een overbodige vraag, denk ik. Hè? Maar dat is een eh, gitaarvirtuoos. En jaren geleden, toen Carlos Santana echt aan de top stond... toen vond iedere gitarist dat hij moest klinken als Carlos Santana. Ook de gitarist van de formatie Masada. En dat liet hij horen in Arumbay. Eh, een van hun eh, grootste hits in de jaren 90, zo ongeveer. Eh, Rombay is een nummer wat geschreven is door Latour, Chris Latour. Nee, dit is niet die Carlos Santana hoor. Het is een andere gitaarvirtuoos. Hij heeft het op Parisians Walkways. Het is een blueslegende. Maakt een beetje spannend, hè? Dit is Gary Moore. I remember Paris 49 Champs-Élysées Saint Michel and old Beaujolais wine. I recall that you were mine. Those Parisian days. Looking back at the photographs Those summer days spent outside corner Ooh, I could write you paragraphs de ene live artiest naar de andere. Dat is niet zo moeilijk in een programma muziek Muziekcarrière. Gary Moore over naar Joe Cocker. U weet het, op Radio 2 hebben ze iedere dag een, eh, een dagtop 5 met eh, bepaalde ideeën erachter. Eh, het langste nummer of het langste intro of uh, de stilte in de plaat.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 Binnenkort eh, hier in Arnhem in het Gelderdoom. Hè? Maar eh, dat is ergens in september. Dus ja, de fans hoeven daar niet zo gek lang meer op te wachten. Hè? Bert Hering, voorheen was het een echte rocker. Tegenwoordig doet hij het wat eh, rustiger aan. Misschien heeft het wel te maken met zijn leeftijd. Zo oud is hij nog niet hoor. Here's in a Time is dus ooit geschreven door Conrad en Lewis en Kennedy. Ik weet nog goed hoe het tussen ons beiden begon. Jong en wild was jij, je sloeg in als een boom. dichtbij. De gedachte aan jou. Jij maakt een kracht in me los die ik nauwelijks voor mogelijk hou. ochtend woon. Nederlandse Bert Hering. Hij heeft het uh, nummer laten vertalen door Jaap Egermond en Peter Schön. En toen is het dit geworden, hè? Wordt het geen tijd. Dit is musical Phantom of the Opera. Nine times sharpens hide and sensation Dawn is stirs and wakes imagination Silently night unfurls its splendor Grasp it, sense it Tremulous and tender Turn your face away your darkest dream. Purge your thoughts. journey through a strange new world. We've all. nooit zo'n liefhebber geweest van, eh, van musicals. Dat heb ik u wel vaker verteld. Maar ehm, soms dan denk ik toch wel eens van... ik zou willen dat ik deze musical wel bezocht had. En eh, ik heb er inmiddels al een paar gezien. Onder andere Jesus Christ Superstar. Ik heb gezien Cats. Ik heb ja, West Side Story heb ik gezien. Ik ben naar Fiddle on the Roof geweest. Cabaret. Maar eentje die heb ik gemist. En dat vond ik eigenlijk toch wel heel erg jammer. Maar ja, goed, je kunt niet alles hebben. Wacht even, dit is de verkeerde. Die wil ik u niet laten horen. Ik wilde nu deze laten horen. Ik hoop dat hij binnenkort nog eens snel terugkomt. En anders, anders ga ik gewoon even naar Londen toe. In a place that won't let us feel In a life where nothing seems real have found you. In a world that's moving too fast. tijd van een kopje thee ben je aan de overkant van die grote plas en kun je daar gaan kijken naar de musicals die je graag wilt zien. Hè? En ik zeg met opzet in de tijd van een kopje thee. Ik ben een keer naar Engeland geweest en echt waar, eh, voordat de stewardess het thee goed en wel had gebracht en opgeruimd, moesten we alweer gaan landen. Harry Connick Jr., here comes the big parade. Step aside, step aside. that stand behind the barricade. Here comes, here comes, here comes the big parade. with Brass bands marching by, the sky. There goes, well there goes. and I'm feeling even better than the day I was made.